Kees Groot met het NOS-journaal. De Franse president Sarkozy vormen over Syrië. Hij overlegt daarover met Arabische en Europese landen. Sarkozy wil een oplossing zoeken voor het land nadat Rusland en China hun veto uitspraken tegen een VN-resolutie over Syrië. In die resolutie werd president Assad opgedragen af te treden. Sarkozy had zware kritiek op Rusland en China vanwege hun veto. Volgens hem moedigen ze Assad aan om door te gaan met zijn gewelddadige beleid. De Franse president wil dat de contactgroep het vredesplan van de Arabische Liga helpt uitvoeren. De tragedie in Syrië moet ophouden, zei Sarkozy. De Luxemburgse premier en minister van Financiën Juncker waarschuwt dat Griekenland binnen twee maanden failliet kan gaan als het land niet snel de beloofde hervormingen doorvoert. Juncker is voorzitter van de Europese ministers van Financiën. Hij zegt in het Duitse blad Der Spiegel dat Griekenland weinig vaart maakt met bijvoorbeeld de privatisering van overheidsbedrijven. Ook zegt hij dat in alle lagen van de Griekse overheid corruptie voorkomt. Als de Grieken niet snel gaan hervormen, zegt Juncker, dan kunnen ze niet van de andere landen verwachten dat ze met een nieuw hulpprogramma komen. In dat geval kan Griekenland volgens de Luxemburger al in maart failliet gaan. Ook morgen en overmorgen rijden in een groot deel van het land minder treinen vanwege het winterweer. Volgens de NS wordt onder meer in de Randstad het aantal intercities gehalveerd, zodat er minder storingen ontstaan. Minister Schultz heeft de NS en ProRail om opheldering gevraagd. Om nieuwe problemen te voorkomen wil Schultz buitenlandse hulp inroepen. Het weer helder en droog en plaatselijk mistbanken. Verder lokaal matige tot strenge vorst. De ANWB waarschuwt voor gladheid in het hele land.